En Chinezen zijn daar kwaad over. Veel zijn de afgelopen tijd woedend de straat op gegaan. Directe aanleiding was een brand in een flat waar mensen niet uit konden en tien mensen overleden. De Chinese overheid zegt nu dat ze gaan kijken naar een meer mensgerichte aanpak van corona. In Dordrecht is vanochtend vroeg een fietser omgekomen toen hij werd aangereden door een auto. De automobilist is opgepakt. Het ongeluk gebeurde op een druk punt in de stad, waardoor veel mensen het ongeluk zagen gebeuren. Slachtofferhulp is erbij om ooggetuigen op te vangen. Boeren zijn onderweg naar het provinciehuis van Overijssel in Zwolle... om daar te protesteren tegen dwangsommen die ze moeten betalen gaat om zogeheten pasmelders. Het zijn boerenbedrijven die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, maar nu wel. Daar zijn de boeren het niet mee eens. En meerdere steden komen vandaag in actie tegen WK-rellen. Vanmiddag voetbalt Marokko tegen Canada. Bij de vorige WK-pot won Marokko. Daarna liep het in meerdere steden in ons land uit de hand. Slaggever Onno Beukers, jij gaat naar Den Haag vanmiddag. Een van die steden waar het zondag misging. Wat doet die stad om te voorkomen dat het weer uit de hand loopt? Nou ja, vorige keer waren ze toch ja, een beetje... Daarom eh, houdt de politie er nu nog wat meer dan vorige keer in ieder geval rekening mee. En uh, ja, kijk ze ook naar alle scenario's. Eh, wijkagenten die hebben natuurlijk contact met jongerenwerkers. buurtvaders zijn actief. Ja, de steden in Nederland, de grote steden... waar vorige keer ook Marokkaanse fans de straat op gingen... hopen dat het rust rustig blijft. In ieder geval niet qua feest, want dat mag, is ook al gezegd. Maar wel qua rellen. Nou ja, daar, eh, daar wordt eh, hard aan gewerkt om dat eh, allemaal in goede banen te leiden vanmiddag. In de grote steden is vanmiddag meer politie op straat. Het weer, hier en daar een bui, maar over het algemeen is het droog. Met in het westen ook wat zon en een graad of 6. Morgen veel bewolking, in het noorden dan wat zon. In Zuid-Limburg heeft kans op wat natte sneeuw. En het wordt niet warmer dan een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A1 naar Amsterdam. Tussen Naarden West en Muiden heb je 5 minuten vertraging door bergingswerk.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 Don't I make it look easy, baby? I'm good at keeping my cool. Don't I make it look easy, baby? I'm, I'm fooling you. You think I live that lavish life, happy life, but you don't know I'm up all night.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 When I do what I do Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het provinciehuis in Zwolle staat veel politie vanwege een boerenprotest. De boeren protesteren opnieuw tegen opgelegde dwangsommen. Dat deden ze twee weken geleden ook al en vandaag verloopt een ultimatum dat ze de provincie hadden gesteld. En het aantal mensen met psychische stoornissen in Nederland is sinds 2009 flink toegenomen. Volgens het Trimbos Instituut kampt bijna een kwart van de ondervraagden met een depressie of verslaving. Het komt niet door corona. Het onderzoek startte al voor de pandemie. En Utrecht wordt waarschijnlijk de eerste gemeente waar mensen gedwongen van het gas af moeten. De gemeenteraad beslist vanavond of de wijk Overvecht Noord vanaf 1 januari 2024 van het gas afgaat. Het weer overwegend zonnig in het noorden en westen.